Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het basis- en voortgezet onderwijs krijgt vanaf maandag zelftesten geleverd voor het personeel, heeft minister De Jonge bekendgemaakt. Ook kunnen ze worden ingezet om middelbare scholieren risicogericht te testen. Begin mei moeten de zelftesten ook beschikbaar zijn voor medewerkers in de kinderopvang en voor leerlingen en personeel in het hoger onderwijs en het mbo. Nederland staat in de top 5 van Europese landen die bijdragen aan ontbossing. Dat staat in een rapport van het Wereld Natuurfonds. Het tropisch bos verdwijnt bijvoorbeeld om ruimte te maken voor de teelt van soja... die naar Nederland wordt geïmporteerd. Het Wereld Natuurfonds wil dat er een Europese wet komt die de ontbossing tegengaat. Na Amerika is ook Groot-Brittannië van plan zijn militairen uit Afghanistan weg te halen, schrijft de Britse krant The Times. Gisteren werd bekend dat president Biden voor 11 september van dit jaar... de laatste Amerikaanse troepen uit het land wil hebben. Precies 20 jaar na de aanslagen op het World Trade Center. Volgens de Times willen de Britten niet zonder de Amerikanen in Afghanistan zitten. Dat zou te zwaar zijn. Demissionair minister Van Ark twijfelt over twee opties voor zorgbonussen. Of er komt een bonus van 500 euro voor mensen die direct met coronapatiënten werken... of al het zorgpersoneel krijgt dit jaar minimaal 200 euro extra. Morgen wil ze in debat hierover met de Tweede Kamer. Om de bonus op tijd te kunnen uitbetalen moet er half april een knoop over worden doorgehakt. Er komt een tweede vakantietestreis begin mei. Een nieuwe groep Nederlanders mag dan naar Gran Canaria. En ze krijgen meer vrijheden dan de groep die nu sinds maandag op het Griekse eiland Rodos zit. Zij mogen het resort niet verlaten. Mogelijk mag de tweede groep dat wel. Beide testreizen zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen over hoe er veilig en verantwoord vakantie gevierd kan worden. Het weer. Vandaag wordt een dag met buien. Met in het binnenland kans op hagel of natte sneeuw.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 Basisscholen en middelbare scholen krijgen vanaf maandag zelftesten geleverd. Ze zijn vooral bedoeld voor medewerkers. Die kunnen zich dan twee keer per week testen op corona. Nederland staat in de top 5 van Europese landen die bijdragen aan ontbossing in het buitenland. Dat zegt het Wereld Natuurfonds. Het tropisch bos verdwijnt bijvoorbeeld om ruimte te maken voor de teelt van soja... die naar Nederland wordt geïmporteerd. En er komt een tweede vakantietestreis, dit keer naar Gran Canaria. De reizigers krijgen waarschijnlijk meer vrijheden dan de groep die nu in Griekenland is.